ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Op drie pluimveebedrijven in Overijssel en Limburg is vogelgriep gevonden. In het Limburgse Tienraai en Helden gaat het om bedrijven met samen zo'n 270.000 dieren. In het Overijsselse Bornerbroek zitten 18.000 dieren. Ze worden allemaal gedood. De voorzitter van de pluimveebedrijven baalt. Daar waar we andere jaren ja, over een heel jaar je eigenlijk op één hand kon tellen eh, zien we dat we nu gewoon eh, in een week eh, al meer dan een hand uitbraken hebben. De afgelopen maand werd al bij meerdere bedrijven door het hele land vogelgriep ontdekt. Terwijl er zwangere vrouwen in de wachtkamer zaten... is gisteravond een explosief afgegaan bij een verloskundige praktijk in Nijverdal. Niemand raakte gewond, de daders zijn gevlucht. De politie is hard naar ze op zoek, zegt de burgemeester van Nijverdal. Misschien wel goed om aan te geven dat het helemaal niet zeker is... dat het gaat om een misdrijf. Het zou ook eh, kattenkwaad kunnen zijn, of in ieder geval baldadigheid... Eh, wat niet goed te praten is. Eh, maar mijn grote zorg zit er wel in dat dat vuurwerk zo makkelijk te verkrijgen is. En we gaan weer naar het einde van het jaar. En dan zie je dat dat zware vuurwerk deze schade kan veroorzaken. Ja, dat is toch echt iets wat we niet moeten willen. Fans van de Amerikaanse science fiction serie Stranger Things kunnen vast niet wachten. Want vannacht om twee uur Nederlandse tijd begint het laatste seizoen van die serie. We gaan dan zien hoe het afloopt met een vriendengroep in de jaren 80 die te maken krijgt met bovennatuurlijke krachten. Deze serie-expert weet waarom het zo'n succes is. Het heeft alles wat we eh, mensen die in de jaren 80 en 90 jong waren nog kennen uit de films van hun jeugd. En inderdaad die Stephen King boeken. Eh, en aan de andere kant is het het ook een serie die je als volwassene kunt kijken met je tienerkinderen. Na bijna tien jaar komt er dus een einde aan een succesvolle serie. Netflix had door willen gaan, maar de bedenkers hebben aan het begin al bedacht hoe het verhaal eindigt. Het weer, in het noorden plaatselijk dichte mist, verder bewolkt.